Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat er veel wantrouwen is tussen Iran en de VS... maar dat beide landen wel een akkoord willen sluiten. President Trump hintte er gisteren ook op dat de gesprekken tussen beide landen snel weer kunnen worden hervat. Afgelopen weekend was Vance in Pakistan om te onderhandelen met een Iraanse delegatie, maar dat liep op niets uit. Trump besloot toen tot een blokkade van de straat van Hormuz. Vance zegt dat er natuurlijk veel wantrouwen is, maar dat hij tevreden is met de huidige stand van zaken. Het is niet duidelijk hoe Iran staat tegenover nieuwe onderhandelingen. Het incident in Utrecht waarbij een man in een elektrische rolstoel in brand werd gestoken... is waarschijnlijk het gevolg van een onderling conflict. Dat zegt burgemeester Dijksma na contact met de politie. Er is een verdachte aangehouden. De politie heeft geen details over de achtergrond van die verdachte bekendgemaakt. Het slachtoffer, een man met een beperking, ligt met brandwonden in het ziekenhuis. Het incident gebeurde in de middag in de buurt van een winkelcentrum. Veel mensen hebben het gezien. De gestrande potvis die bij Renesse terug de zee was opgedreven... ligt opnieuw op het strand. Een reddingsboot van de KNRM heeft het 16 meter lange dier de kant op getrokken... en wordt vannacht nog verder het strand opgetrokken. Daarna wordt het in stukken gesneden. Op zee kan het kadaver gevaar opleveren voor de scheepvaart. Trainer Arne Slot is met Liverpool uitgeschakeld in de Champions League. In de kwartfinales was Paris Saint-Germain te sterk... dat na de 2-0 thuiszegen ook in Engeland met 2-0 won. Atletico Madrid is ook door naar de halve finale. De ploeg verloor weliswaar met 2-1 van Barcelona... maar dat was na de 2-0 overwinning in de eerste wedstrijd genoeg om door te gaan. Morgen wordt duidelijk wie de tegenstanders worden van Liverpool en Atletico.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 You feel the tension in the air and now you're hyped. You're getting down because the sound is just your type. GM and DOS kicking it to you. Come on, come on, party hardy all night. And we're Hey baby, is everything fine with you? Please forgive me, but I'm trying not to cry. Oh, I've had a million different offers on the phone, but I just stay right here at home. I don't think that I can take it anymore. This crazy war. van Zandvoort.